Het kabinet moet van de rechter in de hoogste versnelling als het gaat om het halen van de stikstofdoelen. De minister zegt dat dat niet de uitspraak is waarop ze had gehoopt. Wat het kabinet gaat doen weten we nog niet. Boerenorganisatie LTO hoopt dat het kabinet in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. Met name de rechter die zegt in 2025, daar lag er namelijk ook een eis voor. Die is helemaal niet uit te voeren, die is onrealistisch. Maar de eis voor 2030 die is ook eh, onrealistisch. En ik denk dat het goed is dat de staat op dat punt eh, beroep aantekent. De uitspraak zorgt ervoor dat er bijvoorbeeld minder gebouwd kan worden... en er nog meer druk op de boeren komt liggen. Volgens Greenpeace moet eerst de natuur gered worden. Dan kan daarna het land weer van slot. De Duitse politie heeft een Afghaanse verdachte opgepakt voor de steekpartij in Aschaffenburg. Daar werden vanmiddag een kind van 2 en een man van 41 doodgestoken door de man. Twee andere volwassenen raakten zwaar gewond. Netbeheerder Stedin heeft afgelopen kerst de handen vol gehad aan gourmettende zeeuwen. Op Walcheren moesten twee extra generatoren worden ingezet om de vraag naar elektriciteit aan te kunnen. De stroompiek van afgelopen kerst verwachten ze ook weer tijdens Pasen als er weer veel toeristen naar Zeeland komen slecht nieuws voor iedereen die Bart heet en graag wil aanhaken bij de officiële Bart WhatsApp groep. Die groep heeft 1024 leden en zit daarmee hartstikke vol. Inmiddels doet de Bart community van alles samen. Zoals naar een feestje in Tilburg gaan. Daar werd de Bartcore gedraaid. En het was er bartstikke gezellig. Ik weet niet hoe het komt, maar elke Bart die ik ontmoet... is alsof je gewoon... Een broer, hè? Ja. Een soort, we zijn familie. Alsof we elkaar horen. Een heel, een soort, soort eigenlijk. Jullie houden van elkaar. Zeker, zeker. En, ja, dit jaar is hij niet doorgegaan, maar we hebben normaal eh, de barbecue. Bartstikke leuk. Ja, of zoals ze zelf zeggen, home is where the Bart is. De appgroep wordt in 2007 2017 opgericht door een Bart uit Brabant. Inmiddels zitten de Barts uit het hele land in en is er een wachtlijst om in de app te komen. Het weer bewolkt met wat lichte regen bij maximaal 5 graden. Vanavond meer buien. Morgen schijnt af en toe de zon, maar het wordt ook bewolkt en regenachtig bij een graad of 6. verkeersupdate. verkeersupdate.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 I love you, man. And apologize Come to back, you. man. Cause that ain't my style. ZFM. show.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 out of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 Het kabinet komt niet direct met nieuwe plannen om de stikstofuitstoot op korte termijn te verminderen. Dit blijkt uit de reactie van minister Wiersma van Landbouw op de uitspraak in de Greenpeace-zaak. Het weer tot slot, vanavond regenachtig. Morgen een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 6. Dit was het NOS Journaal.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 weer te voelen hoe het was toen het begon. En misschien het woord te vinden dat het toen niet zeggen kon. de jaren die verstreken bijna niet aan je gedaan. said Misschien het woord te vinden dat ik toen niet zeggen kon.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 see you. It's all 接说。